Ik heb heel wat vrouwen mogen proeven. De een was bitter dan de zoet. Ik had een eindeloze honger. De ware had ik nooit ontmoet. Ik leefde graag op volle snelheid. Met veel drank en zonder rust. Het daglicht was een onkende. De donkere nacht, was mijn lust hoog in de bergen, onder de sterren en de maan. Heb ik jou toen voor het eerst gekust, jouw lach die deed mijn hart veel sneller slaan. In de sneeuwhoog in de bergen, waar het feest nooit zal vergaan. Eén dag zonder jou, dat kan ik niet, schat ik weet ik laat je nooit meer gaan. In de sneeuw hoog in de bergen, onder de sterren en de maan. Heb ik jou toen voor het eerst gekust, jouw lach die deed van hart veel sneller slaan. In de sneeuw hoog in de bergen, waar het feest nooit zal vergaan. Eén dag zonder jou, dat kan ik niet, schat ik weet te klaar.